was een man van 55 uit Tiel, zegt deze verslaggever van NH Nieuws. Gisterochtend liep hij na een vlucht het bureau van de Koninklijke C binnen... bedreigde hen en zei dat hij gevaarlijke stoffen bij zich had. Uiteindelijk bleek dat dus bluf te zijn uit onderzoek van het RIVM. Nou, de man zit nog vast omdat hij de marechaussee ook bedreigd zou hebben. Politie in Zuid-Limburg heeft gisteravond na een achtervolging op de snelweg twee mensen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van mensensmokkel. In hun auto lagen allemaal spullen die daar, daarvoor gebruikt worden, zoals een buitenboordmotor en rubberboten. De politie in Limburg vindt bij controle steeds vaker auto's met dat soort spullen erin. Ruim 3,8 miljoen mensen zagen gisteren hoe Oranje met 2-0 van Qatar won. Er zijn een stuk minder kijkers dan bij de eerste twee groepsduels... die rond de 4,3 miljoen mensen trokken. Nederland zelf dan moet zaterdag opnieuw aan de bak, dan tegen de VS. En de muziek moet overal een tandje zachter. De Gezondheidsraad vindt dat er een wettelijke grens moet komen van 100 decibel. Want als de volumeknop verder open staat, kan er gehoorschade optreden. Die gehoorschade die ontstaat sluipend, maar die is onontwikkeld onomkeerbaar. En iedere blootstelling aan te harde muziek draagt bij aan dat ontstaan van die gehoorschade. En dat betekent ook dat iedere maatregel om die hoeveelheid geluid te beperken eh, helpt bij het eh, voorkomen van gehoorschade. Ja, de Gezondheidsraad vindt dus dat de grens op 100 decibel moet komen te liggen. Uiteindelijk gaat de politiek erover. Volgende week wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over gehoorschade en harde muziek. Het weer, kans op een buitje, vooral in het westen.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 That is part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the. to break the suburban spell Let's take a with the dogs tonight In suburbia You can hide with the dogs tonight In suburbia Break a window by the town hall Listen sirens scream is the hour of need.